Een uur. Marielle Hageman met het NOS. President Obama legt Noord-Korea nieuwe sancties op. Daarmee reageert de VS op de cyberaanval op Sony Pictures. Die is volgens de FBI door Noord-Korea gepleegd. De sancties treffen drie bedrijven en tien Noord-Koreaanse overheidsfunctionarissen. De bedrijven en mensen mogen geen gebruik meer maken van het Amerikaanse financiële systeem. Ook mogen Amerikanen geen zaken meer met hen doen. Het Witte Huis zegt dat er nog meer maatregelen komen tegen Noord-Korea. De Griekse regeringspartij PASOK valt uiteen. Oud-premier en PASOK-prominent Papandreou split zich af. Met zijn beweging voor verandering wil hij meedoen aan de verkiezingen op 25 januari. Hij neemt een aantal PASOK-parlementariërs en partijleden mee. Papandreou was premier van 2009 tot en met 2011, toen Griekenland op de rand van een faillissement stond. Hij lag onder vuur vanwege zijn omvangrijke hervormingen. Die waren een voorwaarde voor miljarden aan noodhulp van Europese landen en het IMF. De Spaanse prinses Cristina gaat in beroep tegen de uitspraak dat ze terecht moet staan voor verduistering. Op 22 december besloot de rechtbank dat de prinses zich moet verantwoorden in twee fraudezaken tegen haar man. Zijn stichting stuurde facturen voor diensten die niet of gedeeltelijk werden geleverd. Op die manier zouden miljoenen euro's zijn verduisterd. Christina raakte betrokken doordat ze in het bestuur zat en mede-eigenaar was van een bedrijf dat geld wegsluisde. Ook stond een van de bankrekeningen op haar naam. Het aantal autoshowrooms in Nederland halveert de komende jaren, verwacht brancheorganisatie BOVAG. De consument wil op een andere manier auto's kopen. Hij of zij oriënteert zich eerst op internet en wil dan online communiceren over de aanschaf. Het aantal showrooms is al sterk gedaald. Op dit moment zijn er nu zo'n 2200. De BOVAG verwacht overigens geen groot banenverlies, omdat ook bij de verkoop via internet personeel nodig is. Het weer vanavond en vannacht bijna overal droog. De temperatuur daalt tot een graad of 2.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 Forget him, set you free. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. Lioness. cut in half. Children watching all this. Your body shiny, is diamond, your heart is strong, it's gold. Baby, wipe your eyes, you got an old soul. Forget him will set you free. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. Lioness. Where you've been Kanye's wife, you made a great escape, so now you are safe, cause you never caved and you never would. You hope the world will take care of business when Kanye made him famous. But how the world is taking care of business when Kanye's around and free. Life has take us, take our arms and teach us to do right.